Mariette Krol met het NOS Journaal. Steeds meer Oost-Europese arbeidsmigranten kloppen aan bij de daklozenopvang. In de vier grote steden zijn de afgelopen maanden honderden dakloze arbeidsmigranten opgevangen. Blijkt uit een inventarisatie door de brancheorganisatie, meldt NRC. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, hebben ook arbeidsmigranten recht op opvang. De stijging komt doordat veel arbeidsmigranten door de coronacrisis hun baan zijn verloren... en een baan is vaak gekoppeld aan een woning. VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen niet samenwerken met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op1 in een reactie op de berichten dat in WhatsApp-groepen van Forum racistische appjes zijn verstuurd. Ook door Forumleider Baudet. Volgens Rutte gaan die appjes alle grenzen over. Hij noemde ze walgelijk. Volgens Rutte wilde hij al liever niet samenwerken met de partij van Baudet... Maar na deze appjes is het echt onmogelijk geworden om met Baudet in een kabinet te zitten, zei hij. Het grootste onafhankelijke radiostation van Hongarije wordt zondag uit de lucht gehaald. De zender zou administratieve fouten hebben gemaakt... zoals het te laat vermelden van luistercijfers. Club Radio zendt veel programma's uit... waarin kritiek wordt geleverd op de regering van premier Orbán. De Europese Commissie onderzoekt of met de gedwongen sluiting... Europese regels worden geschonden. En de NS rijdt ook de komende dag met een beperkte dienstregeling... Vooral met sprinters en op een enkel traject een intercity. Volgens NS zijn door kou en vocht meer treinen in onderhoud... en zijn reservetreinen niet altijd beschikbaar. Gisteren bleek dat treinen door de beperkte dienstregeling soms overvol zitten. Het weer opklaringen en de temperatuur zakt op veel plaatsen tot onder de min 5. Landinwaarts naar min 10 tot min 15 graden.